Marielle Hageman met het NOS Journaal. Beroepen over de executie van de Nederlander Ankim Sui. Ze hebben vanmiddag een gesprek. Ook wordt de Nederlandse ambassadeur in Indonesië tijdelijk teruggeroepen. Koenders noemt het triest en verontrustend dat Indonesië zich doof heeft gehouden... voor oproepen van onder andere premier Rutte en koning Willem-Alexander... om de executie te voorkomen. De Franse politie heeft drie vrouwen vrijgelaten. Die waren aangehouden in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Negen verdachten zitten nog vast. Ze mogen tot en met dinsdag worden vastgehouden voor verhoor. De twaalf werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt in de omgeving van Parijs. De politie wilde hen spreken over mogelijke logistieke steun aan de aanslagplegers... zoals het leveren van wapens en auto's. Schaatster Thijsje Oenema heeft in Groningen voor de eerste keer de titel veroverd bij de NK Sprint. De leidende positie van de 26-jarige Oenema kwam op de afsluitende 1000 meter niet meer in gevaar. Ze werd in de laatste rit tegen titelverdedigster Margot Boer zesde. In het eindklassement pakte Laurien van Riesen zilver en Boer het brons. In de eredivisie heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen van FC Twente. De Rotterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Lex Immers. In de tweede helft schoot Orlando Engelaar Twente zij, maar al vrij snel kwam Feyenoord opnieuw op voorsprong door een doelpunt van Jens Toornstra. Een paar minuten later scoorde Jean-Paul Boetius de 3-1. Sportclub Heerenveen won in de Galgenwaard met 2-1 van FC Utrecht en Willem 2 Go Eagles werd 1-0. Heracles Almelo Excelsior is om kwart voor vijf begonnen. Het weer bewolkt met in het westen regen.